Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De baas van het RIVM zegt nog steeds dat mondkapjes weinig effect hebben. Volgens Jaap van Dissel hebben mondkapjes een buitengewoon gering effect om corona buiten de deur te houden. Toch kwam het kabinet deze week met het dringende advies erin te dragen binnen in publieke ruimtes. Je hoort minister De Jonge. De toegevoegde waarde ervan is gering. Maar inderdaad kun je zeggen, alle kleine beetjes helpen. En door dit soort uitspraken hoopt het kabinet dat het gedoe rond mondkapjes snel weggaat, vertelt verslaggever Ron Vreesen. Het kabinet hoopt daarmee dat de discussie over de mondkapjes nu klaar is en dat het net als met geen handen schudden vanaf nu een kwestie van wennen is. Volgens Van Dissel is het nieuwe mondkapjesbeleid vooral een politiek besluit. De man die dinsdag is opgepakt voor de kofferbakmoord in Koevoorde... blijft nog twee weken langer vastzitten. Hij zou een bekende zijn geweest van Ralf Meijnema... die in maart 2017 dood werd gevonden in de kofferbak van zijn auto... die half in het kanaal lag. Meijnema is volgens de politie door extreem geweld om het leven gekomen. Het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam gaat oud-coronapatiënten twee jaar lang volgen... De onderzoekers kijken bijvoorbeeld naar de spierkracht, het herstel van de longen en de gevolgen voor de bloedvaten. Het onderzoek is bedoeld om de coronazorg te verbeteren. Mooi nieuws voor bijna duizend hardlopers. Een wedstrijd op Ameland gaat dit weekend gewoon door. Daar zijn de eilanders alleen niet zo blij mee. Alle evenementen zijn op Ameland eh, allemaal eh, niet doorgegaan. En ik vind het een eh, schop onder de gordel tegen de organisaties en met name ook de vrijwilligers. Sommige eilandbewoners zijn namelijk bang dat het aantal coronabesmettingen oploopt door de hardloopwedstrijd. Maar dat is volgens de organisatie niet nodig. Ik heb respect voor de mensen die ervoor zijn en, eh, en respect net zoveel voor de mensen die er tegen zijn. Alleen de, de tegenberichten heeft hoofdzakelijk te maken met onwetendheid ten opzichte van wat wij doen hè, en de manier waarop we het insteken, uh, waarop we het mogen faciliteren en organiseren. Volgens de organisatie is het dus hartstikke coronaproof en hoeven de aanbelanders zich geen zorgen te maken. Het weer nog vanavond en vannacht vooral in het zuiden af en toe wat regen. Morgen overal regen bij 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 richting Knoopend Watergraafsmeer bij Zeeburg staat 3 kilometer file door een onwelwording. Twee rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Als Bas gaat hardlopen langs het spoor...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 <laughs> yeah. I'm the hood Mona Lisa. Break a nigga into pieces. Had to X some cheesy niggas out my circle like a pizza. I'm way too exclusive. I don't shop on Insta boutiques. All them little ass clothes only fit fake booties. Bad bitch, still talking cash shit. Pussy like water. I'm a mother and relaxing. I would never trip on a nigga if I had him. Bitch, that's my trash. You the maid, so you bagged him. Ah. I'm a savage. Yeah classy, bougie, ratchet, sassy, moody, hey, nasty, hey, hacking, stupid, Whoa. what's happening, Whoa. bitch, what's happening, bitch, I'm a savage, yeah, classy, bougie, recorded, but your edge up all I'm showing. I keep my niggas private, so it's AP all I'm showing. Beefing with you bitches really getting kinda boring. If it ain't about the money, then you know I'm gonna ignore it. I'm the shit. Ooh. I need a mop to clean the floors, too much drip. Too much drip. I keep a knot, I keep a watch, I keep a whip. Ooh. Let's play a game, Simon says I'm still that bitch. Ayy, I'm still that bitch. Yeah, I'm a savage. Yeah, classy Classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty. Hacking, stupid, what's happening? Bitch, what's happening? Bitch, I'm lit like a match. Ooh, hey, any nigga I let hit is still attached. Ooh, that body right, but you know this pussy fat. Ooh, I drop a picture, now these bitches feel attacked. Ayy, don't let that nigga gas you up and get you whacked. Uh, I make a call and get a pussy nigga smack. Uh, this bitch is time I pullin' up, but where you at? Ooh, I'm in a lamb, bitch, catch me if you 10. Yeah. <laughs> yeah. Niggas say I taste like sugar, but ain't shit sweet.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 We spend the money that we don't possess. Our religion is to go and blow it all. So it's shopping every Sunday at the mall. All we ever want is more, a lot more than we had before. So take me. let's swing. I can take you high dingy and dull gesterkt. Dat waarom het werd. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet. Ik moet lang eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ze zegt maar als je gaat vergeten van ZFM. Ese un tuyo tan celoso. Si esos labios ahí abajo tan jugoso. Baby, hoy la noche es de nosotros. Y ese tontito en mi boca está chicoso Que nos perdone la vida en Jesucristo. Fue que yo te vi, me tropecé con tu culito. Baby, no me compares porque yo nunca compito. Me voy no se va a atrapar la rincón margarito. Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte, morderte y lamberte toda tu parte es tuyo, pero en el sexo tú eres mía, ay, ay, Hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga. Hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga. Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida. Te toqué y estaba humedecida por Dejemos que la luna hoy decida, porque nosotros estamos arrebatados. Y tú ya en Vaya Calle yo lo he notado. El gato tuyo siempre coge estos prestado Y yo 40 mil pies en el jet trepado. pero eres mi Lady Gaga, yo tu Rally Cooper. Ella se lo traga y me lo escupe. Tú quieres comerme, yo siempre lo supe. Si quieres te compro la Range o la Mini Cooper. Y te compro un al Gucci que te lo ponga con los tacones Prada. Te veo typing, pero no envías nada. Tírame el location y espérame en la entrada. Que te compré un baby el Gucci. Pa' que te lo ponga con los tacones Prada. Te veo typing, pero no envías nada. Envíame el location y espérame en la entrada noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga. Uh. la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga. Hey, real, real.